Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vier dagen na de aardbeving in Nepal hebben hulpverleners... de zwaarst getroffen gebieden nog altijd niet bereikt. Vooral over de situatie rond het epicentrum van de beving is nog weinig bekend... doordat de wegen er naartoe nog onbegaanbaar zijn. Het aantal doden is inmiddels opgelopen tot ruim 5000. Doordat veel huizen verwoest zijn of op instorten staan... is er grote behoefte aan dekzeilen, zodat mensen kunnen schuilen voor de regen. Ook is er een tekort aan medicijnen en drinkwater. De snelwegpolitie komt weer terug. Een speciaal politieteam gaat zich richten op verkeersovertreders. Het zal zich in eerste instantie vooral bezighouden met hardrijders, bumperklevers, bellende automobilisten en mensen die met drank op achter het stuur kruipen. Er worden 50 politiemensen voor vrijgemaakt die met 30 onopvallende auto's gaan controleren. Bij de oprichting van de nationale politie werd het verkeerstoezicht juist niet meer landelijk geregeld. Er worden steeds meer bouwvergunningen verleend voor winkelpanden, ondanks de toenemende leegstand. Dat zegt de ABN AMRO. Vorig jaar stond 8,7 van het winkeloppervlak in Nederland leeg. Bijna een procent meer dan een jaar eerder. De oorzaak is de opkomst van het winkelen op internet. Dat er steeds meer vergunningen worden verleend, komt volgens ABN AMRO doordat gemeenten doorgaan met het bouwen van winkelcentra. Een faillissement van bouwbedrijf Ballast Nedam lijkt voorlopig afgewend. Met de banken en samenwerkingspartners is een akkoord gesloten... waarmee de financiering van de bouwer veilig is gesteld. Ballast Nedam krijgt 43 miljoen euro aan nieuwe leningen... en wil met de uitgifte van nieuwe aandelen nog eens 20 miljoen euro ophalen. Met het financieel akkoord moet voorkomen worden dat Ballast Nedam... ten onder gaat aan de grote infrastructuurprojecten aan de A15 en de A2... waarop enorme verliezen worden geleden. Het weer op veel plaatsen eerst droog met af en toe zon. In de loop van de middag vooral in het noorden en westen kans op een bui. Het wordt 11 tot 15 graden met een stevige zuidwestelijke wind. Vanavond wat regen. Morgen wat meer zon, maar ook meer buien. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB. Er staan nog files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken 3 kilometer. A4 Hoogvliet richting Vlaardingen bij knooppunt Ketelplein 3 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen bij Battenverdorp 3.